Marnik Sampersen met het NOS-journaal. In de VS hebben tot nu toe ruim 22 miljoen mensen gestemd voor de presidentsverkiezingen. Dat is veel meer dan vier jaar geleden. Het grote aantal vroege kiezers leidt op sommige plaatsen tot lange wachtrijen. Een van de redenen van de toename is dat kiezers vanwege corona drukte willen vermijden. De verwachting is dat dit jaar zo'n 150 miljoen Amerikanen naar de stembus gaan. Zo'n twee derde van het totale aantal stemgerechtigden. De Franse politie heeft vier mensen aangehouden... na de onthoofding van een leraar in een voorstad van Parijs, melden Franse media. Het zou gaan om familieleden van de 18-jarige dader. Die werd na de onthoofding doodgeschoten door agenten. De geschiedenisleraar had onlangs bij een les over vrijheid van meningsuiting... spotprenten over de profeet Mohammed laten zien. President Macron sprak bij een bezoek aan de plek van een islamitische terreuraanslag. Premier Rutte was volgens de Rijksvoorlichtingsdienst op de hoogte van de vakantie van het koninklijk gezin naar Griekenland. De premier heeft altijd ministeriële verantwoordelijkheid, meldt de RVD. Koning Willem-Alexander besloot gisteravond na commotie zijn vakantie in Griekenland af te breken. De vakantie leidde tot irritatie in onder meer de Tweede Kamer... omdat de reis afbreuk zou doen aan de boodschap van het kabinet over het coronavirus. Op zeker de helft van de 650 middelbare scholen is sinds augustus in elk geval één coronabesmetting vastgesteld. Dat blijkt uit een inventarisatie van Nieuwsuur. Zeven middelbare scholen zijn tijdelijk volledig gesloten vanwege een uitbraak. Vakbond CNV Onderwijs zegt veel bezorgde reacties van docenten te krijgen. De vakbond wil onder meer dat ouderavonden voorlopig verdwijnen. Het weer, opklaringen en zo goed als droog.